We moeten onszelf verdedigen, we staan er alleen voor. Kom op, nog te laat en zonder gaan onderdoor. Kom met onze een headset en zing met onze een koor. We hebben aan al die mensen die ons haten en verwensen. Vrijheid je toch ons hoogste goed kost. Het gaan is zweet en bloed, en bloed, en bloed, en bloed, en bloed. Weg vanzelf, niemand die het voor ons doet. We moeten onszelf verdedigen, ik Kom op voort en laat het anders gaan we onderdoor. Kom met ons in het concert en zing met ons in koor. Hebben scheid aan al die mensen die ons haten en verwensen. Vrijheid toch ons ook goed dat kost. Het gaan tranen, zweet en bloed, en bloed, en bloed, en bloed, en bloed. Weg vanzelf en er is niemand die het